Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt voorlopig echt geen tafeltje reserveren in een restaurant. Een Haagse restauranthouder stapte samen met tientallen collega's naar de rechter... om iets te doen aan de horecasluiting. Ze vinden die onzinnig, omdat het in de meeste tentjes volgens hen eigenlijk hartstikke goed ging. We hebben geïnvesteerd in eh, eh, schermen, zoals je achterin eh, kan zien. We hebben geïnvesteerd in menukaarten, die, die we goed kunnen ontsmetten. We hebben ruim voldoende ontsmettingsmiddelen in huis genomen. en het allerbelangrijkste belangrijkste is eh, inderdaad eh, de ventilatie. Nou, hij denkt dus dat het niet slim is om restaurants te sluiten, want dan verplaats je het probleem. Maar helaas voor hem, de rechter denkt daar anders over. Een record hoeveelheid coronabesmettingen weer afgelopen dag. Meer dan 8000. Maar, zegt het RIVM, er is ook een lichtpuntje. De stijging van het aantal nieuwe besmettingen gaat de afgelopen dagen minder hard. Dus zouden de strengere maatregelen eindelijk wel eens effect kunnen hebben. We zien een minder sterke stijging en we hopen in de komende week eh, een duidelijke afvlakking te zien. In de ziekenhuizen is daar nog niks van te merken. Er liggen al meer dan 1800 Nederlanders met corona in het ziekenhuis. En we krijgen er nog een Nederlands voetbalelftal bij. Niet op een fysiek veld, maar op een digitale speelmat. De KNVB start met i oranje voor spelers die supergoed zijn in FIFA en Pro Evolution Soccer. De bondscoach is ook bekend, vijfvoudig Nederlands kampioen FIFA Koen Weiland. Voor mij is het heel bijzonder om eh, überhaupt eh, samen te mogen werken met de KNVB. En het is een heel bijzondere stap voor, ehm, voor de e sports scene, denk ik. Volgens de KVB is e-oranje een logische stap... omdat de jongere generatie geen verschil meer ziet tussen online en offline. Koen snapt dat wel. Weet je, als Virgil van Dijk het, ehm, het goed doet in het echte voetbal... hij is nu geblesseerd en hij zegt dat Wijnaldum uh, er twee inschiet tegen Ajax... dan ga je dat ook terugzien in de game, want dan krijgt hij weer een betere, betere kaart. En zo loopt alles gewoon heel erg in elkaar over. De voorselectie voor e-oranje wordt bepaald door te kijken naar spelers... die het al heel goed doen in bestaande competities... en door online kwalificatietoernooien van de KVB. Het weer nog, het is grijs en regenachtig bij 13 tot 15 graden. Morgen is er meer zon, maar gaat het ook stevig waaien. De temperatuur loopt wel nog wat op. Het wordt een graad of 19.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 Het besluit van de overheid om de horeca vier weken te sluiten is gegrond volgens de rechtbank in Den Haag. Horeca-ondernemers hadden een kort geding aangespannen, maar cafés en restaurants blijven dicht. De noodtoestand in Marokko is verlengd tot 10 november. Sommige steden zijn zo goed als afgesloten, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals Casablanca en Marrakesh. Er zijn wel beperkt internationale vluchten, maar voor Marokko geldt code oranje, alleen noodzakelijke reizen. En voetbalclub AZ gaat toch naar Italië... ondanks de acht nieuwe coronabesmettingen die vandaag zijn vastgesteld. Donderdagavond staat een Europa League-wedstrijd tegen Napoli gepland. Die gaat ook wat de UEFA betreft gewoon door. Het weer, morgen eerst regen, later zon, 19 graden. Er staat wel een sterke wind, aan zee mogelijk windkracht 9. girl, hit me.